Omgekeerd liet Hamas 20 nog levende gijzelaars gaan. Het ging allemaal zoals gepland, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Ja, toch wel. Misschien wat later dan mensen gehoopt hadden, maar uiteindelijk eh, een eerste groep van van zeven gijzelaars werd vrijgelaten. Grote blijdschap bij de families. Dat was te zien bijvoorbeeld op een groot scherm eh, op het Gijzelaarsplein... in het centrum van Tel Aviv, waar heel veel mensen waren en nog steeds zijn. En later die groep van 13 gijzelaars. Alle levende gijzelaars zijn nu terug, niet alleen in Israël... maar zijn ook terug bij hun familie. Na de vrijlating sprak president Trump het Israëlische parlement toe. Hij zei dat de oorlog voorbij is. Trump is net aangekomen in Egypte voor een internationale Gaza-top. Leiders uit allerlei landen zijn erbij. Namens Nederland is dat demissionair premier Schoof. De politie heeft een zevende verdachte opgepakt voor de ontvoering vorige week in Hoofddorp. Een vrouw van 49 was onderweg naar haar werk toen ze werd meegenomen en ze was een paar dagen spoorloos. Gisteravond kwam ze in goede gezondheid weer thuis. De zevende verdachte die nu vastzit is een Fransman van 24. Volgens de politie werd de vrouw meegenomen om drugscriminelen te intimideren. Oekraïne krijgt dit jaar een recordhoeveelheid wapens van de EU. Dat heeft EU-buitenlandchef Callas gezegd tijdens een bezoek aan Oekraïne. Daar zei ze ook dat er 10 miljoen euro wordt gestoken in een oorlogstribunaal. Dat moet er volgens haar voor zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de Russische oorlogsmisdaden hun verdiende loon krijgen. En vandaag is hij alweer aan het werk gegaan, maar gisteren had Albert uit Zevenaar nog de hele dag een wetsuit aan. In 15 uur zwom hij het kanaal over tussen Engeland en Frankrijk. En dat ging goed. Hij heeft alleen wat lichte spierpijn, vertelt hij. Ja, het heeft wel een mooi gevoel hoor. Om eh, te zien dat je dan ook echt aan de overkant bent. En dat je dan eh, ja, op die rots klimt. En uh, zei al die van, ga maar, als je de voeten er maar uit zijn, maar ja, dan wil je ook aan de overkant staan. Ik ben blij dat hij weer thuis is. Super trots dan heb ik nog het weer. Dat blijft ook morgen grijs met af en toe wat gemiezer. En het wordt dan opnieuw een graad of 16. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze avondspits eh, tot nu toe in Noord-Holland. De meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A9, Amstelveen richting Den Helder. Tussen Akerstoot en Heilo 5 eh, kilometer file met 10 minuten oponthoud.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 Het Rode Kruis is volgens Israël onderweg om de eerste overleden gijzelaars op te halen. Volgens Hamas worden er vandaag vier lichamen overgedragen aan Israël. De politie heeft een zevende verdachte opgepakt voor de ontvoering vorige week in Hoofddorp. Een vrouw van 49 was onderweg naar haar werk toen ze werd meegenomen. Gisteravond kwam ze in goede gezondheid weer thuis. Tientallen spoedposten van de huisartsenzorg hebben de databeveiliging niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie gezondheidszorg. Ze gaan niet zorgvuldig genoeg om met digitale informatie van patiënten. Het weer, het is een graad of 17.